We hebben ons gedrag verder versoepeld tot het eigenlijk alles loslaten. En dit virus laat zien dat we eigenlijk nog niet alles kunnen loslaten. Het virus is niet klaar met ons, al waren wij al klaar met het virus. Vooral in het zuiden van Limburg zijn de cijfers hoog. Limburgse ziekenhuizen zeggen zelfs dat ze richting code zwart gaan. En dat betekent dat ze moeten kiezen wie ze wel en niet behandelen. Demissionair minister De Jonge wil dat Limburgse coronapatiënten daarom in andere provincies worden opgevangen. We zitten nog niet aan de opgeschaalde capaciteit die mogelijk is. Maar dat betekent wel dat daar waar ziekenhuizen niet allemaal eh, ook hun fair share pakken op dit moment... dat het in het ene ziekenhuis wel heel veel drukker is dan in het andere. Nou, dat is dus een taak voor de toezichthouders om daar samen met de ziekenhuizen aan te werken. Het kabinet denkt nog na over eventuele nieuwe maatregelen. Bij een grote antidrugsactie vanmorgen in Nederland en België zijn tien mensen opgepakt, zegt de politie. Het is een, eh, een onderzoek wat al in 2020 eh, is gestart. Eh, mede op basis van versleutelde berichten die we hebben verkregen uit onderzoeken van de landelijke eenheid. En op basis van die berichten zijn we, gaan, zijn we gaan rechercheren, hebben we zeer methodisch onderzoek gedaan. En uiteindelijk heeft dat geleid tot, tot deze klapdag, zoals wij dat noemen. Stefan P. zou de leider zijn van de bende. Hij is opgepakt op een woonwagenkamp in Bergijk. Ook bij energieleverancier Enstroga is het licht uitgegaan. Het bedrijf stopt ermee vanwege de hoge gasprijs. Eerder ging bij Welkom Energie al de stekker eruit. Enstroga heeft nog 150 klanten die nu bij een andere energiemaatschappij terecht kunnen... maar waarschijnlijk voor een hoger maandbedrag. Het weer droog. Komende nacht kan het gaan vriezen. Morgen zijn er in het noorden veel wolken, waar ook regen uit kan vallen. Op andere plekken droog en in het zuiden zelfs zonnig. Het is zo'n 11 graden. DFM. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWB. Op de A7 van Zaanstad naar Horen staat bij de afrit Avenhoorn 7 kilometer file. De vertraging is daar ruim 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud is er op de A10, de ring van Amsterdam...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 Het demissionaire kabinet wil proberen om vijf Syriëgangers naar Nederland te halen. Ze worden verdacht van terroristische misdrijven. De rechtbank in Rotterdam heeft geoordeeld dat geprobeerd moet worden... ze binnen drie maanden naar Nederland te halen. Anders komt er waarschijnlijk een einde aan de strafzaken. De Europese Commissie bereidt nieuwe sancties voor tegen Wit-Rusland. Dat land laat onder begeleiding van grenswachten migranten naar de grens trekken om Polen binnen te komen. Commissievoorzitter von der Leyen eist dat Wit-Rusland stopt met het misbruik van migranten voor politieke doeleinden. En er gaan voorlopig geen dolfijnen, walrussen en zeeleeuwen van het dolfinarium naar China. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten. Dierenwelzijnsorganisaties Sea Shepherd en House of Animals zeggen dat de dieren in het attractiepark in China commercieel gaan worden gebruikt.